En een voorspoedige start. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Hij wil proberen om een coalitieregering te vormen. Dat zou voor het eerst zijn in de democratische geschiedenis van het land. De partij van Rajoy verloor flink bij de parlementsverkiezingen van gisteren... en raakte zijn meerderheid kwijt. Wel blijft de Partido Popular de grootste. Grote winnaar van de verkiezingen is nieuwkomer Podemos. De linkse protestpartij won in één klap 69 van de 350 zetels. In Brussel zijn gisteravond twee broers opgepakt na huiszoekingen in verband met de aanslagen in Parijs. Speciale eenheden vielen een huis binnen in het centrum van de stad. Volgens de VRT volgde de politieactie na een analyse van de telefoongegevens van de terroristen van de aanslagen in Parijs. Vlak voor hun daad zouden ze met mensen in België hebben gebeld. In Las Vegas is een automobilist ingereden op tientallen mensen. Daarbij viel één dode en 37 mensen raakten gewond. Zeven van hen zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde op de beroemde Strip, waar veel hotels en casinos liggen. Het is niet duidelijk of de bestuurder met opzet op het publiek is ingereden. Het aantal vermisten na de aardverschuivingen in de Chinese stad Shenzhen is opgelopen naar 91. Vlak na de ramp, gisteren, stond het officieel aantal vermisten nog op 27. Door de aardverschuiving zijn tientallen gebouwen op een industrieterrein in de Zuid-Chinese stad ingestort. Honderden reddingswerkers zoeken met speurhonden in het puin naar overlevenden en een foutje bij de bekendmaking van Miss Universe. De presentator riep de Colombiaanse kandidaat uit tot winnares van de verkiezing, maar even later moest ze haar kroon toch weer afstaan. De presentator had namelijk de verkeerde naam voorgelezen. Niet de Colombiaanse, maar de Filipijnse Miss bleek de winnares te zijn. Het weer, vanochtend bewolkt met in het zuidoosten en oosten nog wat motregen. Later op de dag droog met hier en daar zon. Het wordt een graad of 12. Vanavond regen en het gaat harder waaien. Morgen trekt de regen weg en is er soms zon. Het blijft erg zacht. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.